Mark Hokker met het NOS-journaal. In Brussel zijn enkele duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen terreur. De organisatie had 15.000 mensen verwacht, maar volgens Belgische media wordt dat aantal niet gehaald. De betogers liepen onder meer door de Brusselse gemeente Molenbeek, waar terreurverdachte Abdeslam werd opgepakt. Het idee voor de mars ontstond kort na de aanslagen in Brussel. De mars stond eigenlijk eerder gepland, maar werd vanwege mogelijke dreiging opgeschort. In een huis in Maastricht heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt. Er stonden vijf machines om tabletten te maken. Verder vond de politie geur- en smaakstoffen en 82.000 ecstasy-tabletten. De bewoners van het huis in Maastricht zitten vast. Tweederde van de Duitsers is het niet eens met de beslissing van bondskanselier Merkel... om strafvervolging van cabaretier Jan Beumerman mogelijk te maken. Dat meldt Bild am Sonntag op basis van een peiling... Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt of er voldoende aanleiding is om de man te vervolgen wegens belediging van de Turkse president Erdogan. Veel Duitsers vinden dat Merkel de vrijheid van meningsuiting onvoldoende beschermt. Ajax heeft in de eigen arena moeizaam een punt gepakt tegen FC Utrecht. De Utrechters stonden vijf minuten voor tijd met 2-0 voor. Via Klaassen en een penalty van Milik werd het alsnog 2-2. Door het gelijke spel heeft PSV nu evenveel punten als Ajax. De Amsterdammers staan nog wel aan kop, dankzij een beter doelsaldo. Het Nederlandse Fed Cup team is nog één zegen verwijderd van een plek in de finale. Tennister Kiki Bertens won in haar tweede partij van de Française Christina Mladenovic met 7-5 en 6-4. Daardoor staat Nederland nu met 2-1 voor tegen Frankrijk. Staan in de halve finale vandaag nog een enkelspel en een dubbelspel op het programma. Als het Nederlandse vrouwenteam één van die wedstrijden wint, staat Oranje in de finale van de Fed Cup.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen eh, Hilversum Noord en Afrit Bunschoten 8 kilometer file. Richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 3 kilometer. En tussen Nade en Knopende Muidenberg 5 kilometer file. Drie kwartier vertraging vanwege de werkzaamheden. Vanuit Amersfoort kun je beter omrijden via Utrecht. Op de A6 Lelystad Muiden daarom ook eh, veel vertraging. Bij Knopend Muidenberg 4 kilometer file. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is dicht tussen Zuidplein en Afrit Oud-Beijerland.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 get old, I will wait outside your house, cause your hands have got the power meant you make me feel that kind of alive. ever in your wildest dreams anyone mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 吹得好大。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 bitches. So pitch your love and lies in the ditches. P.S. Hugs kisses.